Raymond Seré met het NOS-journaal. De oprichter van modemerk Miel van Gils is afgelopen weekend in België overleden. Miel van Gils begon zijn carrière na de Tweede Wereldoorlog als kleermaker samen met zijn broer Janus. Als dank voor zijn bijdrages aan het verzet kreeg hij stoffen die bijna niemand kon krijgen. En al snel kon hij zijn kleermakerij omzetten tot een industrie. Onder zijn leiding groeide het Belgisch-Nederlandse bedrijf uit tot een internationaal concern. Miel van Gils specialiseerde zich in mode voor mannen. Hij was 90 jaar. Als de situatie in Oost-Oekraïne verder verslechtert... wil de G7 de sancties tegen Rusland verlengen en verscherpen. Dat is bekend geworden na afloop van de topontmoeting... tussen de zeven wereldleiders in Duitsland. Het Westen beschuldigt Rusland ervan dat het de strijd van de separatisten militair ondersteunt. Om die reden is Rusland uit de G8 gezet. Rusland verwerpt de kritiek en zegt dat het Westen juist meer druk moet uitoefenen op de Oekraïnse regering. Naast de G7 moet ook de Europese Unie beslissen of de sancties tegen Rusland worden verlengd. De rechtbank in Rotterdam heeft een Syriëganger veroordeeld tot vier jaar cel. Het is een 22-jarige Delftenaar van Somalische afkomst. Na terugkomst uit Syrië bereidde hij een gewapende overval voor om aan geld te komen voor de internationale jihad. Door een undercover-operatie van de IVD liep hij tegen de lamp. Oscar Pistorius komt in augustus voorwaardelijk vrij, melden diverse bronnen. De gehandicapte atleet heeft dan tien maanden vastgezeten voor het doodschieten van zijn vriendin Riva Steenkamp. De BBC meldt dat de gevangenis in Zuid-Afrika een positief advies heeft gegeven over de vervroegde vrijlating. Pistorius werd in oktober veroordeeld tot vijf jaar cel voor dood door schuld. Er loopt nog een hoger beroep, omdat de aanklager hem veroordeeld wil hebben voor moord. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer bewolking, maar de kans op regen is heel klein. Het wordt dan 14 tot 16 graden. Vanaf woensdag gaat de temperatuur flink omhoog. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de drukte op de wegen in de Randstad. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch wel file tussen Maarsen en Knoop het Oude Rijn 2 kilometer... door een stilgevallen auto die de rechterrijstrook blokkeert... Op de A13 Den Haag-Rotterdam al langzaam rijden tussen Delft-Noord en de afrit Berkel en Roderijs.